Staatssecretaris Dijksma heeft plannen gemaakt om de bureaucratie terug te dringen. Nu kunnen ouders van zorgleerlingen een zogenoemd rugzakje krijgen. Dat is een geldbedrag waarmee ze hulp kunnen inkopen. In de praktijk blijkt het systeem te ingewikkeld. Het rugzakgeld moet nu nog worden aangevraagd bij een speciale commissie en die verplichting vervalt. Het geld gaat voortaan naar de scholen die samen met de ouders bepalen waaraan het wordt besteed. Er kan bijvoorbeeld een extra leraar of onderwijsassistent worden aangesteld. Het rugzakje is om kinderen met problemen of handicaps naar een gewone school te laten gaan in plaats van naar speciaal onderwijs. De Duitse aanklager in het proces tegen oud-SS'er Heinrich Boeren wordt niet van de zaak afgehaald. De advocaten van de 88-jarige Nederlander hadden erom gevraagd maar de rechtbank in Aken wees dat verzoek af. Boeren staat terecht voor de moord op drie Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de eerste procesdag vorige week eiste de verdediging dat de aanklager werd vervangen... omdat hij in de media had gezegd dat Boeren volgens hem schuldig is. Maar de rechtbank vindt dat het OM vanwege het publieke belang van de zaak... verplicht is de media te informeren. De Amerikaanse autoproducent Ford heeft in het derde kwartaal onverwachts winst gemaakt. Ford boekt een winst van 1 miljard dollar. Het is voor het eerst in anderhalf jaar dat het bedrijf uit de rode cijfers komt. Analisten hadden gerekend op een klein verlies. De winst is vooral te danken aan kostenbesparingen en aan de Amerikaanse sloopregeling. Ford is de enige Amerikaanse autobouwer die geen steun van de overheid heeft gekregen. Het weer, af en toe zon, maar ook stapelwolken en enkele buien met kans op onweer.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 I'm feeling passionate. I'm.